Minister Zarif van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat dit onderdeel kan zijn van nieuwe onderhandelingen met de Verenigde Staten. Zarif herhaalde dat Iran alleen vreedzame bedoelingen heeft met de nucleaire verrijking en dat het land dit ook wil blijven doen. Ons recht om te verrijken is niet onderhandelbaar, zei hij tegen de Amerikaanse zender ABC. Verder eist Zarif in ruil voor inspecties dat de VS een eind maken aan de economische sancties tegen Iran. De uitspraken van de minister komen op een moment dat er voor het eerst in 34 jaar weer direct contact is geweest tussen de presidenten van de twee landen. Obama en Rouhani spraken elkaar vrijdag via de telefoon. De aanslag op een schoolcampus in het noordoosten van Nigeria heeft aan zeker 40 studenten het leven gekost. Dat heeft de directeur van een lokaal ziekenhuis gezegd. Gewapende mannen bestormden afgelopen nacht een slaapzaal en openden het vuur. Ook werden er schoolgebouwen in brand gestoken. Het bergen van de slachtoffers heeft de hele dag geduurd. De aanslag is vrijwel zeker het werk van de terreurbeweging Boko Haram. Die organisatie wil in het noorden van Nigeria een islamitische staat stichten... en heeft vaker aanslagen gepleegd op scholen. Patiënten staan bij tientallen ziekenhuizen weer veel te lang op wachtlijsten voor ze bij een specialist terecht kunnen. Soms meer dan twintig weken. Het gaat vooral om specialisaties waar veel ouderen gebruik van maken, zoals pijnbestrijding en reumatologie. Recordhouder is de afdeling pijnbestrijding van het Flevo ziekenhuis in Almere. 26 weken, de norm is 4 weken. Een Nederlandse automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag in Duitsland op een boomstam gebotst die onbekenden voor zijn auto hadden gegooid. Het was op een provinciale weg net over de grens bij Sittard toen de stam vanaf een viaduct op de weg belandde. Ondanks een noodstop kon hij een botsing niet meer voorkomen. Voor zover bekend bleef de bestuurder ongedeerd. De auto is zwaar beschadigd.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 We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. royals. It's running our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. ruler. You can call me queen bee.